Voor het WK van 2018 zijn ook Nederland en België in de race. Andere kandidaten zijn Rusland, Engeland en samen Spanje en Portugal. Eerder op de dag presenteerde Nederland zichzelf voor de FIFA. In Rotterdam zijn de ouders van een overleden baby aangehouden. De moeder van 21 en haar vriend van 27 worden ervan verdacht het meisje eind vorig jaar te hebben mishandeld kind werd toen zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen en is enkele weken geleden aan de verwondingen overleden. Dat is de reden dat de ouders nu opnieuw zijn aangehouden. Ze werden in januari al aangehouden, maar in april weer vrijgelaten in afwachting van de behandeling van hun zaak. Ze hadden nog een tweede kind, maar dat is in januari weggehaald bij de twee. Dat kind is voor zover bekend niet mishandeld. Verkeersboetes van buitenlanders kunnen binnenkort makkelijker worden geïnd. Nederland krijgt toegang tot de kentekenregisters van andere EU-landen. En ook kunnen buitenlandse politiekorpsen straks makkelijker Nederlandse verkeersovertreders opsporen. De verkeersministers van de EU-landen zijn het daarover eens geworden in Brussel. Nu is het vaak onmogelijk om buitenlanders die een overtreding begaan te beboeten. Landen als Polen en Frankrijk geven geen toegang tot hun kentekenregister, waardoor de politie niet kan achterhalen naar welk adres de boete moet worden gestuurd. Het probleem speelt vooral bij automatische flitspalen. De nieuwe EU-regels gelden alleen voor boetes boven de 70 euro en niet voor parkeerboetes.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 Cause when I grips my skills, no. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 100.